Zit van der Linde met het NOS-journaal. D66-lijsttrekker Rob Jette is kritisch op partijgenoten... die ook bij olie- en gasbedrijven werken, dat zegt hij in Nieuwsuur. Zo was voormalig D66-staatssecretaris Menno Snel... voorzitter van een belangenvereniging die belastingen voor gasbedrijven tegen wilde houden. Jette vindt dat kabinetsleden volledig open moeten zijn over hun contacten in belangengroepen... De Europese anticorruptiewaakhond zegt dat lobbyisten een te grote invloed hebben op de Nederlandse politiek. Het demissionaire kabinet, met daarin D66, stemde desondanks tegen de invoering van een openbaar lobbyregister. Gewonde kinderen uit Gaza zijn volgens het Rode Kruis beter af in Egypte dan in Nederland. Het demissionaire kabinet stelde gisteren voor om de kinderen naar Nederland te halen. De hulporganisatie ziet weinig in dat idee. Egypte is dichterbij, zegt het Rode Kruis in Met het oog op morgen. En verzorgers kunnen dan met de kinderen meereizen. De afgelopen drie maanden waren er minder vacatures dan eerder dit jaar... blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de horeca, industrie en handel nam het aantal vacatures af. De daling zet nu vijf kwartalen op rij door. Bedrijven hoeven dus minder hun best te doen om personeel te vinden. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid al maanden toe. Vooral jongeren verloren het afgelopen kwartaal hun baan. Volgens het CBS ging het met name om tijdelijke contracten die niet werden verlengd. Na jaren komt er een einde aan een satelliet van de TU Delft. De Delphi C3 werd in 2008 gelanceerd om een nieuw type zonnecel te testen. De universiteit dacht dat het apparaat hooguit enkele maanden zou functioneren, maar het werd 15 jaar. In die jaren is volgens de universiteit veel kennis opgedaan voor nieuwe ruimteprojecten. En het weer, flink wat wind vannacht. In het Waddengebied kan het zelfs stormachtig zijn. Later vannacht komt er weer regen aan. Morgen geregeld buien met mogelijk hagel en onweer.